met het NOS-journaal. Het kabinet wil Zeeland compenseren voor het mislopen van de nieuwe marinierskazerne. Er komt een gezant die met de provincie gaat kijken naar een gerechtvaardigde compensatie. Staatssecretaris Visser zei vanmiddag na de ministerraad... dat de besluitvorming rond de verhuizing niet goed is verlopen. Vanmorgen werd duidelijk dat de verhuizing van de kazerne van Doorn... naar Vlissingen definitief niet doorgaat. Het kabinet heeft gekozen voor Nieuw-Milligen in de gemeente Apeldoorn... omdat veel mariniers niet bereid waren om naar Zeeland te verhuizen. In Duitsland heeft de politie op verschillende plaatsen invallen gedaan... in een onderzoek naar een extreemrechtse terroristische organisatie. Daarbij zijn twaalf verdachten aangehouden. Het zou gaan om vier oprichters en acht sympathisanten. Ze hebben allemaal de Duitse nationaliteit. De groep wordt verdacht van het voorbereiden van aanslagen op politici, asielzoekers en moslims. De tien Nederlandse drinkwaterbedrijven gaan het complete drinkwaternet controleren... om ook de laatste lode leidingen te vervangen. De operatie begint binnenkort, bevestigt brancheorganisatie aan de NOS. Verwacht wordt dat er zo'n 1500 aansluitingen zullen moeten worden vervangen. Daarop kunnen meerdere woningen aangesloten zijn... maar hoeveel het er precies zijn en waar ze staan is niet duidelijk. De drinkwaterbedrijven zijn samen verantwoordelijk voor ruim 8 miljoen drinkwateraansluitingen in Nederland. Campagnestratege en PvdA-prominent Erik van Brugge is overleden. Hij was al geruime tijd ziek, zegt zijn vriend en zakenpartner Alex Klusman in het Parool. Van Brugge was oprichter van de PvdA-hervormingsbeweging Niet Niks. Samen met Lennart Boy deed hij in 1999 tevergeefs een gooi... naar het partijvoorzitterschap van de PvdA. Een jaar later begonnen Boy, Van Brugge en Alex Klusman... een campagneadviesbureau BKB. Erik van Brugge was 51 jaar. Het weer vanavond en vannacht is het grotendeels bewolkt... met in het noordwesten af en toe regen. Het wordt zo'n 7 graden. Ook morgen is het bewolkt, de wind neemt toe... met vooral aan de kust zware windstoten. Zondag is het stormachtig, zeer zacht... met temperaturen tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. Dit is de van de Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland rijdt het eigenlijk overal prima door... Eh, op de A4 Amsterdam richting Den Haag...